나 Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, cause I feel for you.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 Waarschijnlijk wordt de zendmast bij Lopik vandaag weer in gebruik genomen. Dat verwacht eigenaar Novek. Vrijdag woedde er een brandje in de mast en nu worden er nieuwe kabels aangelegd. Enkele radiozenders zijn in Midden-Nederland niet via de ether te beluisteren.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 Maar de maatschappelijke onrust over seksueel misbruik is zo groot dat er snel duidelijkheid moet komen, zegt het OM. De versplinterde oppositie in Syrië heeft zich verenigd in een raad van 25 man. Daarmee willen de partijen met één mond tegenwicht bieden aan president Assad en hervormingen eisen. De organisatie heet de Nationale Raad van Verlossing. Vrijdag waren de grootste betogingen in Syrië sinds het begin van de opstand in maart, zegt de oppositie. De ontmoeting tussen de Dalai Lama en president Obama heeft de relatie tussen de VS en China beschadigd. Volgens China is de ontmoeting een grove inmenging in de binnenlandse aangelegenheden en moet Amerika maatregelen nemen. Na het gesprek met de geestelijk leider in het Witte Huis zei Obama dat hij het belang van de mensenrechten van de Tibetanen had onderstreept. Wel herhaalde hij dat Tibet een deel is van China. Driebander Dick Jaspers heeft zijn derde wereldtitel veroverd. In Peru won de biljarter de finale van de Italiaan Marco Zanetti. Het werd 3-2. Dit is het succesvolste jaar van Jaspers. Behalve de wereldtitel won hij ook de Supercup en werd hij Nederlands en Europees kampioen. Het weer. Vanuit de